Dit is Rachid Finch met het NOS Journaal. Het kabinet wil dat minister Donner de vicepresident van de Raad van State wordt. Dat zeggen Haagse ingewijden. Een deel van de oppositie is tegen. De partijen willen niet dat Donner gaat adviseren over beleid van het kabinet waar hij zelf in heeft gezeten. Minister Donner zelf zegt van geen voordracht te weten. En volgens premier Rutte zijn de berichten over welke voordracht dan ook niet waar. Nederlanders zijn niet zo druk als ze zelf misschien wel denken. Dat concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau. Gemiddeld zijn mensen zes uur kwijt aan werk, school en huishouden. Dat is gemiddeld 15 minuten minder dan in 15 andere Europese landen. Het is voor het eerst dat zo gedetailleerd onderzoek is gedaan naar de tijdsbesteding van Europeanen. Nederlanders blijken gemiddeld meer vrije tijd te hebben dan in andere Europese landen. De Tweede Kamer wil dat beginnende kunstenaars ook na 1 januari financiële hulp van de overheid kunnen krijgen. Volgend jaar wordt de kunstenaarsregeling WEWIC afgeschaft, maar een Kamermeerderheid wil toch een vorm van steun behouden. Dat kan door de startersregeling van de bijstand zo aan te passen dat ook kunstenaars daarvan gebruik kunnen maken. Het Nederlands honkbalteam blijft het op het WK in Panama goed doen. In de finale groep won Oranje met 2-1 van Australië. Het duel begon woensdag, maar kon, toen vanwege de regen niet worden uitgespeeld. Nederland staat met nog twee wedstrijden in de groep te gaan op de tweede plaats achter Cuba.